Eh, ja, dinsdag 9 december 2014. Waar gaan we het over hebben? Eh, over veel dingen vandaag. Er zijn toch wel wat dingen die me blijven steken. En nou ja, aflevering 40 van de gewone QFF podcast series op QVF Radio is dit. Um, Mocht je dit eh, terugluisteren op de radiostream of mocht je deze podcast downloaden en luisteren, nou dan bedank ik je bij deze alvast voor het luisteren. Ehm, we gaan het uiteraard weer over een aantal dingen hebben die op uh, oftewel qvf.nu besproken worden. Um, nou ja, goed, sommige mensen ehm, die kennen het format. Er is eigenlijk geen format, <laughs> ik doe maar wat. We draaien eh, wat muziek. We bespreken wat onderwerpen. En er zijn toch wel een aantal onderwerpen die ik graag even wil bespreken. Want eh, ik heb er vandaag eens even over nagedacht. Hè. Eh, dat ik een lange tijd geen podcasts gemaakt heb. Dat ik gisteren besloot van nou, laat ik even een soort korte comeback, reintroduction doen in episode 39. En in 40, vandaag een dag later, ga ik er gelijk vol tegenaan. In de zin van dat ik een aantal dingen eens even eh, nader onder de spreekwoordelijke loop wil nemen. Ehm, goed, we, trappen af met een lekker muziekje. En uh, daar heb ik echt zin in. Pagan Baby van Credence Clearwater Revival. CCR, Credence Clearwater Revival met Pagan Baby. Eh, lekker nummer om de 40ste eh, podcast mee eh, af te trappen. waar we het vandaag allemaal over gaan hebben. Nou, ik wil even kijken naar, de, kijken naar de situatie in het Midden-Oosten. Ehm, er gebeurt daar toch wel veel. Ja, zeg maar. Mm, nou ja, shit. En dan druk ik me nog <laughs> vrij zachtjes uit als ik zeg dat er veel, shit daar gebeurt. Nee, maar eh, zonder gekheid. Ehm, we zien natuurlijk de situatie in eh, het kalifaat, Syrië, Irak, <laughs> om het maar even zo te noemen. Het verergert, het verslechtert eigenlijk alleen maar. Eh, dan komt daar de bemoeienis ineens van de Coalition of Willing. Yeah, we're the Coalition of Willing and you got to do what we say. What the fuck, weet je. Het, het, het verergert eigenlijk al, ja, mijns inziens dan alleen nog maar het probleem. Daar komt dan bij dat ze zeiden van, nou, we gaan alleen maar bombarderen. Maar inmiddels zijn er serieuze plannen vanuit niet alleen het Pentagon, maar ook vanuit de VN en ik geloof de eh, NAVO, om daar gewoon een troepenmacht eh, van in ieder geval eerst 3500 geloof ik soldaten, waaronder ook 130 Nederlandse soldaten te gaan stationeren. En die zijn dan daar om zogenaamd de Koerdische en Iraakse soldaten te gaan trainen. My ass, no way. Eh, dat geloof ik gewoon niet. Dat begint daarmee, dat wordt steeds erger, dat escaleert. Ehm, je ziet ook de escalatie hier. Ik wil het zo meteen ook nog even hebben over het nieuws dat eh, een freelance eh, bommenmaker van IS ehm, op Twitter verkondigd heeft dat er een radioactive device, dat zou dus heel wel mogelijk een nucleaire bom kunnen zijn, een dirty bomb, um, Europa is binnengesmokkeld. En dan denk ik van, nou, daar falen we dus met z'n allen. Want in Europa zijn we druk bezig met, eh, ja, maar je moet zoveel betalen. Jij krijgt zoveel naheffing. Jij krijgt een beetje bonus. En jij krijgt dat. En jij krijgt zus. Het gevolg is, we zijn niet meer bezig met beschermen van onze grenzen. En ook het nieuws dat Turkije en Erdogan eh, toch wel eh, meer op hand lijken te zijn van... Ehm, ja, hoe zeg je dat? Um, nou, die zijn meer op hand van de IS-strijders, lijkt het haast. Eh, eh, we hebben natuurlijk ook het verhaal gehad met die uh, nogal hoge percentage jongeren van bijvoorbeeld Turkse komaf, dat eigenlijk geen problemen heeft met wat IS doet. Ja, dat is natuurlijk wel een, een, zorgelijk iets. Helemaal als je dan bedenkt dat zo'n Anders Breivik dat eigenlijk meer of meer in zijn manifest tikte. En daarmee toch wel een, een, boodschap heeft proberen te maken. je ziet het ook wel in de media eh, sommige partijen draaien eh, bij of om of eh, keren geheel de tegenovergestelde richtingen in. Beginnen zich nu ineens wel zorgen te maken over de islamisering van Europa. En dat was een aantal jaren geleden niet denkbaar. Ik bedoel, wat? sommige mensen houden nu nog steeds zo vast aan het feit dat IS niks te maken heeft met de islam. Maar sorry hoor, als je uit naam van de islam ehm, iemand die homofiel is head down first, zeg maar, van een gebouw afgooit en hem daarna nog met betonblokken gaat bekogelen. Ja, sorry, maar eh, dat, dat, dat kun je toch überhaupt niet verdedigen. Ze doen dat uit naam van een religie, de religie van de islam, en uit naam van Allah. En eh, ik vind het verwerpelijk misselijkmakend dat wij niet in willen zien, hier in het Westen. Ja, ik wil dat wel zien, en vele anderen ook wel, maar een hele grote groep ook niet. Die negeert dat probleem gewoon. Die zien niet in dat dit niet een klein groepje is. Het is misschien wel een klein groepje dat letterlijk zo leeft bij het zwaard. Maar de groep volgelingen, die dat gedrag misschien wel gaan kopiëren. Dat vind, dat vind ik nog veel zorgwekkender eigenlijk. En goed, en eh, eh, jullie weten, ik ben helemaal niet van ehm, dat ik mensen in een hokje wil stoppen. Ik heb Marokkaanse vrienden, Turkse vrienden, islamitische vrienden, om het maar even te benadrukken. Ook, ik, ik kijk niet naar hoe of wie of wat je bent. Ik kijk wel naar hoe je je gedraagt. En als ik zie dat moslimjongeren, en dat is toch echt anders dan onder andere jongeren. Al moet ik wel zeggen dat ook onder andere jongeren een verharding waar te nemen is. Hoor. Dus dat, eh, het zal met meerdere eh, invloeden te maken hebben. Dat het, ehm, ja, dat het zo ehm, mm, verhard is of zo, moet ik dat zo zeggen? ik weet het eigenlijk helemaal niet of, of, of ik dat wel ehm, op die manier goed zeg.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 tracks deep into your life it will creep it starts when you're always afraid step out of line the man come and take you away stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going now. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. what's going down? Oh yeah, want ja, we moesten toch zonder de muziek van eh, Buffalo Springfield. <clears throat> Ik kan me nog herinneren dat dit nummer ook gebruikt werd in die film Lord of War met Nicolas Cage. Die daar in een eh, Oekraïense wapenhandelaar speelt, geloof ik. Eh, zijn broertje Vitali, dat was een kookverslaafde gek. En op een gegeven moment komen ze dan in Liberia, geloof ik. In aanraking met uh, Charles Taylor. Mm, zoiets, of met handlangers van Taylor. En gaan wapenhandelen. En nou, bla bla bla. Goeie film trouwens. Uh, serieus, ik ben niet zo van de kaskrakers. Ik ben meer van de... Ehm, ja, ondanks ja, dat Pulp Fiction <laughs> ook wel een kaskraker was, maar dat zijn, eigenlijk, dat zijn wel cultfilms. Die zijn anders bedoeld, die zijn eigenlijk ingezet op een andere, eh, op een ander level. En dat wordt dan, doordat veel mensen het gaan kijken, wordt het een, een, blockbuster. En wordt er echt eh, heel veel geld mee gemaakt. Maar of dat nou de intentie is geweest van de filmmaker, betwijfel ik dan vaak. Bij sommige films die uiteindelijk een blockbuster worden, maar eigenlijk gewoon beginnen als een filmhuisfilm of een cult movie of whatever. Anyways, we waren net even over IS en de vreselijke terreurdaden aan het praten. Ehm, natuurlijk gaan we het ook even over een aantal andere dingen hebben eh, vandaag. Ik zag dat eh, die eh, professor ehm, Walter Lewin van De Wereld Draait Door, die kerel met zijn metalen bal en die de touw, zo, <laughs> die is dus ontslagen bij MIT, want daar is hij professor. Ehm, en de beste man, die, ehm, ja, die zou dubieuze handelingen in een e-mail verricht hebben. Uh, jegens een vrouw of een studenten. Anyways. Ehm, het is nieuws. Ik zag het. Ik denk van die man die wordt dat zo opgehemeld. Maar er worden bij de wereld draait door wel vaak mensen opgehemeld. Ik denk van ja, maar wat de fuck ben je die mensen aan het ophemelen? Er zitten ook telkens dezelfde long, annoying faces zitten daar. Eh, eh, eh, en ik, ik bedoel, ook Matthijs van Nieuwkerk, beste man. Ga eens geld inleveren, man. Je verdient nog steeds veel te veel geld. Iedereen bezuinigt. Iedereen. Maar ondertussen willen, hè, en dat zie je dan politiek gezien weer, zie je partijen als ehm, de PVV eh, de PVDA geloof ik was het. Eh, en nog een aantal anderen. Die willen dus, en ook GroenLinks en SP, die willen dat de allerrijkste nog meer belasting gaan betalen. Dat is natuurlijk heel krom. Eh, als je heel hard voor je geld gewerkt hebt. En dan, ik heb het nu over mensen die als ondernemer ongelooflijk veel belasting betaald hebben. en, en het gemaakt hebben, ondanks dat. Dan heb je dus eerlijk je geld verdiend. En ik ken genoeg mensen die heel rijk zijn geworden met eerlijk hun geld verdienen. Die geven ook heel veel weg. En een van die mensen is bijvoorbeeld Erik de Vlieger. Ik, ehm, ik volg hem op Twitter. Ik ehm, ken wat mensen van lang geleden, een jaar of tien geleden, toen ik zelf eh, betrokken was bij een, een succesvolle onderneming. Ehm, samen met twee andere mensen. Toen we in Spanje een eh, vrij grote schalige deal hebben gesloten met een, eh, een, een motorsportbedrijf. Of tenminste een bedrijf dat de rechten in, eh, onder andere de MotoGP, uh, al jarenlang, echt decennia lang in handen heeft. Een Spaans bedrijf, Dorna heet het bedrijf. Ehm, daarmee hadden we een deal en eh, toen heb ik iemand leren kennen. Eh, dat was een van mijn kompions zelfs. Ehm, die kende Erik de Vlieger. Ehm, nou ja, die jongen, die desbetreffende kompion, die komt uit Haarlem oorspronkelijk. Anyways, lang verhaal. Zodoende ken ik een beetje achtergrond over meneer de Vlieger en ben ik hem subtiel eens op Twitter gaan volgen. En als ik dan zie wat deze man twittert en ook retweet en waar hij aandacht aan schenkt, dan zou ik mensen die actief met Twitter bezig zijn ehm, willen adviseren om eens uh, ja, Erik de Vlieger te gaan volgen. Het is het EW de Vlieger. En ehm, hij, hij, ehm, ja, hij heeft echt een, je moet maar eens kijken wat hij retweet en wat hij tweet. Hij, hij is sociaal betrokken, daar ben ik echt van overtuigd. En hij, hij wil ook met oplossingen komen, zoals eh, de oplossing die hij een keer aanbood om een aantal politie met wachtgeld. Die bood hij een baan aan, maar die politie <laughs> weigerde, of die reageerde niet eens. En ja, deze man, eh, er werd hem ook verweten dat hij niet, ehm, hoe moet je zeggen... Ehm, er werd ook ja, zeg maar, hem werd verweten dat hij niet ehm, solidair zou zijn. En toen mm, twitterde hij ook een keer een foto van honderden enveloppen eh, van de Belastingdienst met aanslagen eh, waarschijnlijk. ja, dan denk ik van, ja, ondernemers zijn echt wel solidair. En helemaal als je veel onderneming hebt en eh, flink wat geld verdient, dan heb je ook genoeg betaald. Ik heb zelf genoeg betaald. Ik, nou ja, mijn ouders, grootouders, et cetera ook. En het is zo krom als je kijkt wat je er nog van terugziet op het moment dat je zelf een keer aanspraak wilt maken op. En dan, ah, dan, denk ik wel eens van, goed, wat doe ik hier nog in Nederland? Nee, eh, eh, als je, als je de verhalen leest, het is in en in triest wat er soms gebeurt. Ehm, eerder op vandaag op het internet las ik het verhaal van een... Eh, eh, iemand, haar vader, die ehm, in juni afgelopen jaar door een agressief stuk scootertuig met een hersenbloeding en een tijdelijk halfzijdige verlamming het ziekenhuis was ingeslagen. En ehm, die nu zijn huis uitgezet eh, uh, dreigde te worden. Nou, uh, dankzij veel mensen op geen stijl en een slimme advocaat is daar het eh, een en ander eh, voorkomen. Maar als je erover nadenkt en ehm, je realiseert je wat er voor een ellende vanuit onze overheid georganiseerd, zeg maar, op mensen afgevuurd eh, wordt. Nou, dan ga je jezelf echt afvragen van waarvoor betaal ik nog belasting? Want word je als burger überhaupt nog wel beschermd? Eh, als zelf, eh, kan ik, ik heb het geloof ik gisteren nog benoemd, maar dat er in mijn huis was ingebroken en dat het echt serieus bijna een uur, meer dan 50 minuten duurde voordat hier een politieagent was. Maar toen ik een half jaar geleden een boa, bij wijze van grap, niet eens beledigde, maar ik maakte een grapje. En dat werd <laughs> opgevat als een bedreiging en een belediging. Eh, toen stond de politie hier vijf of nee, zes minuten later met twee busjes en een gewone auto. Met in totaal zes agenten voor mijn deur. En werd ik meegenomen. En eh, dat is dan heel krom als je erover na gaat denken. Denk bij mezelf van ja, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Het, enige wat ik deed was een soort uh, eh, eh, groet brengen, maar ook nog met de verkeerde hand. En zo'n hand, de andere hand, die eigenlijk normaal de Hitler groet brengt, had ik voor mijn hand, als een, voor mijn mond, onder mijn neus als een snor. Ik, ik dacht gewoon aan, hallo, hallo. Hij, hij, de man maakte echt een opmerking dat ik dacht, yo, dude, we leven niet in fucking Nazi-Germany. En eh, <laughs> daarom maakte ik een grap. Maar kon ik weten dat een grap die ik in mijn eigen huis maakte. Want ik stond in mijn eigen huis met de deur open. En zij stonden buiten op mijn stoep. Ze hadden bij me aangebeld omdat zij uh, wilden vragen of ik meer wist van het vuilnis. Dat bij, eh, van die stortcontainers, dat daar buiten lag. Nou, dat wist ik wel. Daarover had ik ook gebeld naar de gemeente. Dat een of ander Bulgaars of Pools busje daar afval had gedumpt. Maar toen werd ik niet serieus genomen door de gemeente. En een paar dagen later staan hier boa's en die bellen bij mij aan en bij de buren. En in ieder geval, ik ben er niet echt van gediend. De man legitimeerde zich niet. Dus ik werd gelijk cynisch. Nou, ik had nooit van tevoren kunnen eh, weten dat het zo ja, met dusdanig verstrekkende gevolgen voor mij af zou lopen. Een boete van 450 euro, een boete van 90 euro. Die 90 euro was voor eh, omdat ze mij vervolgens gingen beschuldigen van het afvalstorten. Want dan zul jij het wel gedaan hebben. En die 450 euro was voor het beledigen van een ambtenaar. In functie. Een boa. Nou, sorry hoor. Dat ze zoeken druiven <laughs> überhaupt ambtenaar noemen of eh, bevoegdheden geven. Dat, dat ging er bij mij even niet in. Anyways, lang verhaal, kort verhaal. Ik, ik, ik, dit land is ziek. En daar moet het aan gedaan worden. En ik denk dat je moet beginnen met, het, het klinkt heel hard, je moet het gezwel, de tumor in dit geval, dat zijn die verrotte bestuurders van ons land, die moet je wegsnijden. En, en als, als dat niet gaat door middel van eh, een, een oppositiepartij die ehm, een, eh, ja, succesvol een motie van wantrouwen in kan dienen, of oh, dat ze het kabinet op een andere manier kunnen laten vallen, dus tackelen, dan moet het maar door het volk dan moeten maar wij als volk, want dat zie je in Duitsland ook, daar is het volk het ook zat. Die werden in het begin nog door de linkse media weggezet als nazi's. Nee, het zijn gewoon mensen die het zat zijn. Mensen in Dresden, Leipzig, mensen die in armoede leven. Mensen die hun baan kwijt zijn geraakt. Mensen die zien dat we wel vluchtelingen helpen en dat die vluchtelingen miele wasmachines krijgen van 1800 euro en ga zo maar door. Ik vind het prima dat we mensen helpen, maar je moet ook mensen helpen in je eigen land. En niet alleen maar kijken van Nederland is zo goed, zo fantastisch. Kijk naar de kern. Ga terug naar de kern. En ik denk dat je dan al... Ehm, als je vanuit die basis weer gaat beginnen... dat je politiek ook wel weer vertrouwen kunt kweken onder de mensen. Maar goed, politiek ga ik me niet aan wagen. Want ik, heb echt het idee dat, dat me dood wordt. moet ik met een kogel bekopen of zo. Als ik dat uh, zou gaan doen. Dus ik houd bij een podcast. Uh, uh, de QFF podcast wel te verstaan natuurlijk. En om te bewijzen dat u daar naar luistert. QFF 666. It's not what you think it is. No, it's not. Ja, even onze fantastische jingle gemaakt door Permutter. Permutter 0. En ehm, ja, ehm, tijd voor een muziekje zou ik haast eh, willen zeggen. We zijn eh, nu even onderweg op eh, deze 9 december 2014. We gaan naar het einde van dit jaar. We gaan alweer richting 2015. En in deze 40ste uh, ehm, ja, QFF podcast, het is niet de 40ste in totaal. Want het is gewoon de 40ste uit de normale, reguliere QFF podcast series. We hebben natuurlijk de Prankcast series. ga ze maar door. Dus het is dus, dus een, dus een, legio aan radio-uitzendingen. Natuurlijk ook de fragmenten bij eh, Weekendrik eh, in het verleden op Radio Veronica, ehm, waarin ik ook eh, te horen was. Ehm, die zijn allemaal terug te beluisteren via QFF. Ja, de website, zeg maar, dat is quovaterverroend.com of heel simpel qff.nu. En ehm, de, ja, daar vind je een zee aan informatie. En eh, over een aantal van die dingen gaan we het zo meteen ook nog even hebben. Maar ik eh, wilde eerst eigenlijk een eh, lekker plaatje gaan draaien. En ehm, nou ja, die draai ik wel eens vaker. En ik draai hem nu ook weer voor mijn vriend Tokkel uit Assen. Die niet meer, ja, hij is niet meer.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 Ik eh, werkte op een gegeven moment in de horeca en, in Assen en gaf hem wel bier om nou ja, ja, gewoon ook omdat het hem... Eh, hij vroeg, eh, iedereen kent hem van voor Guldenfamie. Dan vroeg iedereen om een gulden. En iedereen <laughs> gaf hem ook geld. En ehm, hij deed geen vlieg kwaad. En ik weet nog dat hij eh, kwam te overlijden. En dat heel Assen daarvoor uitliep. In de zin van, ja, hij heeft een waardig afscheid gekregen. Omdat hij ook eigenlijk gewoon te boek stond als een heel bijzonder goed persoon. En ehm, ja, een van de dingen die me aan Tokkel altijd voor altijd bij zal blijven, is dat ik eh, een keer van school, waren we aan het fietsen, gingen we nog eh, in, in het Hoe oud waren we? 16, 17 of zo. Eh, ik zat denk ik in de vierde klas of de vijfde al, ik weet het niet. Het was denk ik vlak voordat ik ging studeren. Misschien was ik ook wel 16 of zo, 17, weet ik veel. In ieder geval, we zaten in, in de gouverneurstuin in Assen. En eh, ja, eh, ik, zal dat gewoon nooit meer vergeten. De, de bijzondere warmte die uh, altijd uitwist stralen aan mensen. En ja, voor altijd. Dat, nou ja, goed, en, daarom ik schenk er even wat aandacht aan. Ik heb dat vast wel een keertje vaker gedaan, maar iedere keer als ik het nummer draai, want ik, ik kwam hem toen tegen en kwamen over muziek, gingen we praten. En toen zei hij van, je moet eens naar dat nummer goed luisteren. En ik kende die plaat, omdat mijn vader die plaat wel had van eh, de, Jimmy, of, eh, ja, de Jimi Hendrix Experience. Ehm, daar stond het nummer op en eh, als kind draaide ik dat al wel. En ik vond het eigenlijk al wel een goed nummer. En ehm, hij vertelde me eigenlijk gewoon waar het nummer over ging. En als je dan naar de tekst goed gaat luisteren, dan snap je eigenlijk ook wel wat hij bedoelt Tenminste, wat hij destijds bedoelde toen hij het tegen mij zei. Anyways, ehm, back to the show. Episode number 40. Eh, aflevering 40 alweer van de QFF podcast series. Eh, mijn naam is Bafelmet. Het is vandaag 9 eh, december 2014. En ehm, ja, een aantal dingen wil ik even bespreken. Ehm, we hadden gisteren in de 39ste aflevering, nadat het er heel lang stil is geweest, ook al het een en ander besproken. nou ja, het gedonnen in de voortuin van Rusland, dat heb ik natuurlijk gisteren al even kort besproken. Er is daar van alles gaande. Het, het speelt op allerlei fronten. Je merkt gewoon, eh, de Nederlandse regering ook in zaken die hele MH17 eh, vlucht. Tenminste was dat MH17? Ja toch, ik, of ik de 370? Nee, MH17 was de vlucht geloof ik die in de Oekraïne neerstort. Ik, ik had die twee vluchten, die, die vermiste vlucht. Dat is de 370 als ik het zo goed heb, ook van Malaysia Airlines. Anyways, um, ja, eh, het lijkt net alsof Nederland Rusland beschermt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Nederland enorm veel handel drijft met Rusland. Maar het, gaat natuurlijk nergens over. Eh, als het een act of war is, hè, zoals eh, artikel wat is het, 5 van de NATO. E uh, hè, dan is het een aanval op en dan kan het gezien worden als. En ah, you wouldn't be eh, ik bedoel, Nederland wil niet in nog een oorlog of nog meer ellende betrokken worden. Dus ehm, het is allemaal zo moeilijk. Maar het had allemaal wel wat soepeler en beter kunnen verlopen, denk ik. In, tenminste, althans, ik ben natuurlijk ook geen minister-president van dit land. Gelukkig maar. Want als ik dat was, dan... Eh, ja, dan was er ook geen Radio QFF. Nee, <laughs> grapje. Maar u luistert nog steeds. It's all nog een keer dan. 666. It's all about information. Ja, yeah, all about information. Dat is waar het hier om gaat. En dat is waar het hier om draait. Ehm, ja, dat was gisteren misschien allemaal een beetje kort en bekrompen. Vandaag eh, natuurlijk gaan we informatie bespreken en het nieuws. En dat hebben we net ook al zeker zich gedaan. Ik wil het zo meteen ook nog even hebben over die... Eh, eh, ja, dat Pegida. Het zijn die eh, patriotische Europäer tegen die islamisering des Abendland, Abendlandes. Ehm, nou ja, het was een bijeenkomst in Dresden, mensen die het zat zijn. En ehm, dat, dat zie je in veel meer plekken eigenlijk in ehm, Europa. En um, is toch wel iets waarvan ik denk van, nou, iets om in de gaten te houden. Dan was er ook nog eh, in eh, New York, geloof ik. Waar was het? Brooklyn, geloof ik. Ja, in Brooklyn een eh, rare verwarde man die iemand in een Joodse instelling neerstak. En, en, uiteindelijk werd neergeschoten door een politieagent. niet handig, want de man was Afro-American. En ehm, het zal vast nog een staartje gaan krijgen. als we gaan kijken naar hè, de rellen die in Ferguson al um, ja, ehm, zijn geweest en, de hele situatie daar. Als je daar dan over na denken, dan moet je wel eigenlijk wel, ja, als politie zijn, zo in zo'n geval, ik heb het filmpje gekeken, hij kon eigenlijk wel anders handelen, maar dat deed hij niet. Uh, schoot toch. En ehm, ja, dat vind ik dat toch wel betreurzwaardig. Dat had je ook anders op kunnen lossen, in mijn ogen. Goed, dan eh, op uh, eh, Geen Stel TV was er een filmpje over Geert Wilders... over de verklaring van de Rijksrecherche. Want ja, het poonnieuws is, is nu weg. Eh, van de, de buis verdwenen voorlopig. En, ehm, nou ja, ik vond het wel interessant om toch ook even het eh, verhaal te horen van Wilders zelf over de verklaring die hij gisteren, of was het maandag, af heeft moeten leggen bij de recherche over zijn uitspraak over minder, minder, minder Marokkanen. Ik bedoel, eh, ik heb veel vrienden, ook Marokkaanse vrienden en ook succesvolle Marokkaanse bekenden. Ehm, dus ja, ik, ik, ik, kan, ik ben het niet eens met de stelling dat de Marokkanen niet succesvol zijn. Maar ik, ik ja, ik vind ook weer niet dat Wilders vervolgd moet worden om, om zijn uitspraak. Want dan, we worden dan met z'n allen wel heel beperkend hè, naar andere mensen toe in vrijheden. En ook voor onszelf betekent dat uiteindelijk, dan gaat iedere miep aangifte doen om ieder ditje of datje dat je uitspreekt. En willen we in zo'n land leven, vraag ik me dan af. Goed, even het stukje Geen Stijl TV. Ik pak het er even bij. Weten jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Geert Wilders wordt verdacht van strafbare uitlatingen en was gisteren bij de Rijksrecherche om een verklaring af te geven. Ik dacht, het is een goed moment om een verklaring eh, af te geven en eh, daarmee te volstaan. Ik denk dat in die verklaring eigenlijk alle antwoorden wel stonden die men maar kon eh, verzinnen. Ik heb nog een keer toegelicht wat ik heb gezegd, waarom ik het heb gezegd, ook wat ik niet heb gezegd. En dat ik ja, het eigenlijk een godsbevind dat ik daar eh, eh, überhaupt eh, als een soort halve crimineel voor de rechtsrecherche moest zijn. En dat ik ervan uitga dat ik niet word vervolgd. En ja, als dat wel zo is, dat dat dan echt ook een politieke beslissing is waar ja, VVD, minister van Justitie of andere mensen achter zitten. Maar in ieder geval geen beslissing op basis van de feiten. Want ja, volgens mij mogen we allemaal zeggen wat ik heb gezegd. En, en, als we daarvoor mensen gaan vervolgen, dan is het einde ook voor de vrijheid van meningsuiting zoek. En ik heb me die verklaring willen aangeven, nogmaals, niet alleen waarom ik het heb gezegd, maar ook dat ik niet alleen geen woord ervan terugneem, maar dat ik nog eerder zal sterven dan dat ik eh, terugneem eh, eh, de waarheid die ik heb gesproken. Nou, in uw verklaring geeft u natuurlijk een hoop context en nuance. Hè? U, u, had er eh, feiten bij. Heeft u nooit gedacht bij uzelf achteraf van had ik nou in plaats van minder, minder, minder Marokkanen maar gezegd minder, minder, minder criminele Marokkanen? Nee, weet u, dat heb ik ook in die verklaring gezegd. natuurlijk wil ik ook minder criminele Marokkanen, maar ik wil u zei dat niet op die avond, omdat minder Marokkanen ik niet alleen maar op minder criminele Marokkanen bedoel. Dus dat, zou, dat is niet hetzelfde. Ik wil namelijk minder Marokkanen om te beginnen door de grenzen te sluiten, de immigratie te stoppen voor mensen uit islamitische landen. Eh, dat heeft niks met criminaliteit te maken. Tweede maatregel die ik wil is door de vrijwillige remigratie te bevorderen. Ook dat heeft niets met criminaliteit te maken. En de derde heeft wel met criminaliteit te maken, namelijk als je een dubbele nationaliteit hebt, eh, wat veel Marokkanen hebben, en je pleegt een strafbaar feit, eh, dat je dan je Nederlandse nationaliteit wordt ontnomen en je land uit kan worden gezet. Dus van de drie manieren waarop we tot minder Marokkanen zouden moeten komen, wat mij betreft, eh, gaat er maar één over criminelen. En als ik dat zo zou hebben gezegd, dan zou ik dus onvolledig zijn geweest. Dus die context die heb ik ook gegeven, ook in de interviews aan u en anderen eh, op diezelfde avond. En dat is het verhaal wat men moet doen. Ik heb ook nooit gezegd dat ik iets heb tegen alle Marokkanen. Of dat ik dus de, de brave Marokkanen, die hebben, ondanks dat u zegt minder, minder Marokkanen, heeft de brave Marokkanen in Nederland niks van u te vrezen? Zeker. Ehm, ehm, natuurlijk ehm, het geldt daar nog steeds voor dat wij voor vrijwillige remigratie zijn. maar als het gaat om het verplicht het land uitzetten, eh, hebben die mensen niets van ons te vrezen. Nou ja, niets te vrezen dus. Nee, ik bedoel, ik vind hem vrij helder hoor. Eh, los van het feit dat er veel te in, <laughs> in zijn partij zitten. Um, om maar, ik bedoel, kijk nou alleen naar die twee eh, gasten, die, of drie waren het geloof ik, die in de Provinciale Staten van Groningen namens de PVV plaatsnamen verkleed als Zwarte Piet. Ja, dan je het niet. Ik bedoel, ik, ik snap het gezeur om Zwarte Piet ook niet zo hoor. Ik bedoel, op Sint Maarten, ehm, waar ik lang gewoond gewerkt heb, eh, heb ik ook Sinterklaas gevierd. Nee, daar leeft het helemaal niet. En waarom dan hier wel? Ja, ik vind dat er te veel van een, een, eh, mug of een vlieg een olifant gemaakt is in, eh, in dit geval. En dat vind ik ook een beetje met de uitspraak van eh, Wilders. Ik vind dat het echt toch wel voor een deel de media schuld is aan de beeldvorming omtrent Wilders. En dat heb ik eerder gezien in, in Nederland met, met een politicus, Fortuyn, maar ook al met anderen. ze prop je in een bepaald hoekje. En eh, dat is natuurlijk niet helemaal fair. Nou goed, eh, politiek, schmolitiek. Eh, we gaan naar een mooi muziekje. Eigenlijk moet ik dan zeggen muziekje, schmuziekje. Ehm, dat klinkt dan weer niet Seinfeldisch genoeg, zeg maar. Anyways, een lekker muziekje. En waar zit ik dan aan te denken? Er is zoveel, maar ik ben eigenlijk al de hele avond een beetje in een Vietnam War area music stemming. Waarom weet ik ook niet. Jullie luisteren niet eens naar eh, Radio Vietnam in the morning. Nee, het is ook geen good morning. Nee, want die is dood. Ja, dat <laughs> klinkt hard, maar die is dood. Robin Williams. Ehm, wat we wel gaan doen, is een muziekje draaien. En eh, dan maar eh, een nummertje van de Beach Boys, namelijk Good Vibrations.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 I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me conversations are happening with her. Gotta keep those. Good Vibrations. Een heerlijk nummertje. Ehm, als ik me niet vergis, stond die op het album Pad Sound. Klopt het? Hmm, moet ik opzoeken, maar daar heb ik even geen zin in. Eh, nee, <laughs> ehm, ik kan het wel opzoeken. Ik heb simpelweg gewoon geen zin. I'm lazy. Ehm, <clears throat> en omdat ik lazy ben, pakken we even de onderwerpen erbij die ik nog even kort aan wilde halen. Eh, dat van die CIA-verhoren. <clears throat> Pardon. Dat is natuurlijk, ehm, ja, niet nieuw. In de zin van de meeste mensen eh, die met QFF bekend zijn, weten natuurlijk al dat eh, dit rapport over die zogenaamde martelingen die veel vreder zijn of waren dan gemeld werd. Ja, het gerucht ging natuurlijk al eh, enige tijd de ronde. En het is niet nieuw, maar nou, dat het onder de aandacht komt nu is natuurlijk wel goed omdat het op die manier onder, ja, ook bij een breder publiek bekend wordt. En dan krijg je weer van, zien we wel, hadden die complottetjes of die conspiracy theorists toch gelijk. Ze hadden gewoon gelijk. They were fucking right. Eh, <laughs> ik bedoel, anders kan je het niet zeggen. Eh, dat is met heel veel dingen die op uh, complotwebsites en, tenminste zo worden ze genoemd vaak. Maar ik vind het ook niet helemaal terecht. Uh, QF het ook heel vaak in die hoek geduwd. Um, dat is niet waar. Ik bedoel, er is zo ongelooflijk veel geschiedenis alleen al te vinden. Of over kunst, of over muziek, of over techniek. Of, of eh, ik zie ons meer als een soort um, informatievergaarbak van eh, informatie. Maar dan in de meest brede zin van het woord. Anyways, dan zijn daar nog de wrakstukken van de MH17 die zijn aangekomen in eh, Gilse Rijen. En um, ehm, nu.nl en SBS 6 dat vind ik, of SBS, eh, heel vreemd die, dat die de uitzendrechten van de Champions League hebben weten te verwerven. Want het ging financieel niet zo goed met SBS. Eh, en die gok, nou ja, dat zal uiteindelijk ook wel weer op een schandaal uitdraaien. Maar misschien is dat weer voor de belasting aftrekbaar voor meneer De Mol. Want was die niet eigenaar of mede-eigenaar van SBS? Ik dacht het. Ehm, ook eigenlijk helemaal niet belangrijk verder. Wat wel belangrijk is, ehm, is dat de Pirate Bay weer offline gehaald is. Eh, dankzij de Zweedse politie. Dus downloaden moet even weer op een eh, omweg of, via, of op een andere manier slash via een omweg. En uh, dit komt omdat de politie in Zweden de service in beslag genomen heeft. Ehm, ja. En dan was er nog het nieuws over de Nederlandse F-16's die toch even um, ehm, 100 bommen op IS gegooid hebben. Ehm, ja, Zullen het er echt 100 geweest zijn of eigenlijk veel meer? Maar, maar zeggen ze dat gewoon niet omdat, of in verband met ehm, het feit, of het simpele feit, dat, ehm, hoe zal ik het zeggen? Je, als je gaat vertellen dat er duizend waren, je nog veel meer haat kweekt onder eh, mensen die de islam aanhangen hier in Nederland. Dus weer, komen weer op het uh, verhaaltje uit. En um, ja, dat, dat is wel een verhaal waarvan ik denk van... Daar word je op een gegeven moment moedeloos van als je erover na gaat denken. Eh, en eh, moedeloos worden, dat, dat, nou, dat lijkt me niet de strekking van... Eh, deze podcast. <laughs> nee, de strekking van de podcast is lekker wat muziek afwisselen met informatie van QVF, ander nieuws. En dan wat dieper in op het nieuws gaan. Ehm, in voorgaande podcast episodes hadden we natuurlijk altijd gasten die ik ging bellen. Dit wil ik ook weer gaan doen in de volgende eh, podcasts die hierna gaan volgen. Een van mijn ideeën is dat ik Erik de Vlieger eigenlijk min of meer wil vragen of hij een keer uh, te gast wil zijn. Of we hem een keer in een van onze podcast episodes kunnen interviewen en kunnen vragen. En zo wil ik kijken of ik iedere keer weer een interessant persoon kan vinden. Die ik gewoon een episode lang kan interviewen. Nou, zo creëer je dus de QFF interview podcast episodes. Dat is weer een nieuwe dimensie toegevoegd in aan hè, jullie snappen me. Het uiteindelijke doel, en ik wil daar eigenlijk al mee gaan beginnen, is een soort server draaien online waarop we al die oude podcast afleveringen afdraaien met muziek ertussendoor. En zo creëer je dus een, hmm, misschien wel een nieuw publiek dat gaat luisteren naar QFF Radio. Dat is uit, ja, uiteindelijk gewoon het doel van uh, deze series die ik nu ook weer opnieuw ga maken. Na de afgelopen tientallen die er al gemaakt zijn de prankcast episodes, de gewone podcast episodes, de ultimate shizzle episodes, de Radio Veronica. Er moet gewoon een, een vind ik, een QFF radio station komen. En ik wil niet de enige zijn. Dus ik roep ook andere mensen op die dit horen. En die denken, hé, hey, what the fuck, ik heb ook een microfoon thuis. Ik heb ook muziek, ik heb ook een computer. Ik kan ook een podcast in elkaar zetten. Ik ga er ook een maken. En zo wil ik eigenlijk proberen of we niet een soort online radio station kunnen creëren met dagelijkse content van de mensen die op QFF komen. Ik denk namelijk dat het, eh, we zijn momenteel, het is wat rustig op QFF. Dat heeft ook te maken met het feit dat, ja, ehm, dat ik denk niet alleen ik, maar veel mensen internetmoe zijn. En ehm, ook andere dingen aan hun hoofd hebben, hadden, slash, eh, zullen hebben. En die komen minder op Q5, Maar er is ook al zoveel gezegd. Maar hoe kun je dingen actueel houden en blijven bespreken? Nou, door middel van een podcast. En zo wil ik eigenlijk proberen of we niet een enorm archief aan eh, mp3's kunnen opbouwen. Eh, met daarin podcast episodes, interviews, ga zo maar door, prankcast episodes. En dat afwisselen in een dagelijkse programmering proppen. En zo proberen om een ja, uh, echt radiostation ontwikkelen. Ik weet dat het kan. Eh, er is geen Nederlandse variant van de No Agenda Show. Ehm, eh, John en Adam, Adam en John zijn voor mij absoluut ehm, voorbeelden van mensen die succesvol een, eh, een, een, een podcast opgezet hebben over onderwerpen achter het nieuws. Dus ze gaan veel dieper op feiten in en vertellen eigenlijk in mijn ogen en ik denk in de ogen van veel mensen die eh, de No Agenda podcast eh, kennen. Het is niet voor niets natuurlijk de beste podcast in the fucking universe. Ehm, dat die podcast niet voor niets zo populair is. Ehm, ze brengen onderwerpen onder de aandacht die de gewone media laat liggen. En waar de gewone media niet verder gaat. Eh, eigenlijk stopt met het stellen van vragen. En juist daar waar ze stoppen met vragen stellen, daar zouden ze juist door moeten gaan, omdat dan pas de echt interessante content van een item in een nieuwsprogramma of in een nieuwsrubriek ontstaat. Mijns inziens. Eh, kranten doen daar net zo hard aan mee. De kwaliteit van kranten is enorm gedaald. Dat heeft ook te maken met internet, denk ik. Want er wordt zo ongelooflijk veel gekopieerd. Ehm, maar misschien valt het nu ook gewoon meer op omdat er nu internet is. Vroeger had je natuurlijk gewoon de ANP-telex en die knalde gewoon, eh, weet ik veel, 800 berichten eruit. En dan betaalde je als krant voor elk bericht dat je plaatste. Dat hielden ze dan bij en dat, stond, in de krant stond dan ook altijd bron ANP. Dat is nu veel minder omdat heel vaak de bron niet wordt prijsgegeven, omdat ze een artikel gewoon vertalen, ordinair, naar het Nederlands. En uh, wat, wat aan toevoegen en ze maken het leuker. En dan heb je een nieuw nieuwsitem. Maar laten die mensen in plaats van ze fucking crap over te typen en te vertalen, eh, erop uitgaan met een microfoon. Het land ingaan, mensen interviewen, vragen hoe en wat. En, dat is ook wat ik graag zou willen zien met QVF Radio. Mensen die met een mobiel opnameapparaat de deur uitgaan, op de straat met mensen gaan praten, mensen informeren. Ik, ik, en als we dat gewoon in een goede mix proppen, dan hebben we gewoon een hele goede formule. Daar ben ik van overtuigd. En ik wil daar best het voortouw in nemen. Dat heb ik ook al eerder aangegeven. Maar je zult me gewoon minder op QFF zelf zien als... Eh, ja, nou ja, eh, ingelogd commenter die comments gaat plaatsen. En, en, en posts gaat posten. Want ja, ik ben een beetje moe van het internet. Van, van en ik weet dat een podcast ook verspreid wordt via internet. Dat is ook niet het deel van het internet waar ik moe van ben. Maar ik heb het allemaal wel gezien onderhand, na 20 jaar. In 1994 kreeg ik denk ik mijn eerste internetaansluiting thuis. En dat was nog op de computer van mijn vader. En ik had ook wel eigen computer, maar er zat geen internetaansluiting op. En ik ging in, even kijken, 96 of zo op kamers. En toen had ik ook al internet thuis. Vanaf dat moment had ik nog een Apple iMac. Dat was nog inbellen met een modem. Zo van die piepgeluiden en zo. Motherfucking cool. Gewoon. Nee, serieus. Ja, nee, echt. Ik bedoel, ehm, dat waren ehm, in mijn ogen de tijden. Want toen was je nog bewust van het <laughs> feit dat als je niet uitlogde en je computer niet afsloot, je echt een hele hoge ehm, telefoonrekening kreeg. Ja, dat was echt eh, van die eh, moe, momentjes, zeg maar. Dat je, dat je echt, eh, nou ja, dat je de dinges bijna open maakte met een... en dan maakte hij de post open en dacht je, oh, oh my god, was het zoveel, zoveel. Gebel met Planet Internet. Ja, <laughs> dat, dat was de provider. Nou ja, goed. Ehm, ik zeg tijd voor een eh, muziekje hier op eh, QFF Radio bij de 40ste aflevering van de regular podcast series. En, eh, six 666. It's not what you think it is. Dat doen we natuurlijk gewoon met die fantastische jingle van uh, Permutter 0. Ehm, en een muziekje. En dan komen we automatisch natuurlijk weer bij een playlist die ik klaar had gezet waarvan ik nu denk, nou, misschien moet ik dus ook gewoon even gaan kijken of er ook wat anders tussen zit. In de zin van, wat anders. Snap je? En eh, ik heb al wat gevonden. Een van mijn eh, favoriete rappers naast uh, Mos Def en Atmosphere, die uit Amerika komen, in Amerika, is uh, One. That's the the police! En we gaan luisteren naar the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the wanna get props and be a savior, first show a little respect. Change your behavior, change your attitude, change your plan. There could never really be justice on stolen land. Are you really for peace and equality? Or when my car's hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal. Dat Ivo opstelt met zijn gepimpte policebak voor je deur. It's Ivo, man. Ivo. Knocking on your door. I'm just making a fucking joke. Ehm, ja, welkom terug bij episode 40 van eh, de, de QFF podcast series. Mijn naam is Pavel met, eh, het is 9 eh, december 2014 en u luistert nog steeds naar de, de QFF podcast series. Um, u luisterde dus zojuist naar The Sound of the Police van Keras One. En ik kan me nog goed herinneren dat ik het Cares One bekeek in de Oosterpoort van, eh, ja, in de stad Groningen. Dat was in 2004 of 5 denk ik. Het was echt fantastisch, fenomenaal concert. Eh. Eh, ja, ja ik, ik, kan niet anders zeggen. En dat brengt me dan bij het volgende liedje. Want ik wil eigenlijk nog maar gewoon een liedje gaan draaien. van Dr. Anders P. En het liedje gaat over Oost-Groningen. En ik kan me herinneren dat het volgens mij een keer Free Electron was die hem aanvroeg. En, en eh, ja, voor hem speciaal nog een keer. Dr. Anders P. met Oost-Groningen. Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een mensen mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek. Ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met Strookarton, dat gaat met strookarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon. Een arbeid die na 1870 begon. Ik heb het uit de allerbeste bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld s'morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer, waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. Behalve tweede paasdag, dan gebruikt men één kanon. Ja, ja, die vieren veenbewoners kennen geen pardon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strookkarton. Al klinkt het niet zo melodieus als één accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk een ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strookkarton. dat gaat met strookkarton Voor de geklede jas en de gestreepte pantalon. Natuurlijk wel een beetje dunner voor de bruidsjapon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met feestgedruis, dat gaat met feestgedruis. U dacht misschien met stroopkarton, maar nee, u bent rabuis. Dat gaat gewoon met feestgedruis, de jubelzang in kluis. Al hebben ze wel stroopkarton in huis. Ja, het gaat met strokerton daar in eh, Oost-Groningen. Dr. Anders P. <clears throat> Dit was... Eh, ja, ik vind het een prachtig nummer. Het, is, het zegt ook wel heel veel. Oost-Groningen, ik ben natuurlijk een Groninger. Ik ben geboren in de stad. En ik woon nu ook op dit moment weer in diezelfde stad. En Groningers zijn gewoon een merkwaardig volkje ik bevat het nog steeds niet dat ze zichzelf nog niet onafhankelijk verklaard hebben van de rest van Nederland. Ik meen het serieus, ze konden mij de rambam krijgen met hun gas in Den Haag. En ik weet ook wel dat de mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden de afgelopen tijd, zoals ik het, eh, die, ehm, ik denk nu straks een jaar geleden, een filmpje van het Gronings Volksleger op YouTube plaatste Iets wat ik met de eh, Adobe After Effects en een beetje Photoshop en shit in elkaar geplakt had. Jullie kennen me op QFF. Jullie <laughs> weten dat ik dat, dat soort dingen graag doe. Maar dat filmpje haalde opeens één vandaag. En daar spraken ze over de IRA. En dat er in Groningen <laughs> mogelijk ook zulke gasten rondliepen. Het grappige was dat die hele video bestond uit videoknipsels van IRA-video's, Kosovo-video's. <laughs> What the fuck? Je gaat toch als journalist, godver... Nou ja, godver de godver, ik zal het netjes houden, onderzoek doen. Naar, je, naar de bron van dat videomateriaal. Ik bedoel, ik heb met een of andere vervormen, een stemmetje ingesproken. Een raar muziekje eronder gezet. Beelden in elkaar geplakt. En met Adobe After Effects bewerkt. En eh, up, of geüpload. En binnen een week was het op eh, één vandaag. En eh, sprak men over het gevaar van... En what the fuck man, dat is de zoveelste keer dat ik de media weet te hoaxen. Eh, ik kan me nog het, eh, het PCC-TS verhaal herinneren. Anders Anders ik vol in stonk door het in zijn manifest op te stellen... En vervolgens nam de media het over dat er dan ook wel een Nederlandse tempelier zou zijn geweest. Nou, dat weten we allemaal hoe dat is afgelopen. Het staat uitgebreid op QFF voor de mensen die het niet kennen en willen lezen. Um, van de zotte, zijn ze in dit land. Dat meen ik echt, eh, ergens is het misgegaan. En ik, ik, ik, ik, ik <laughs> snap ook niet waar en in de tijdspan. Misschien is het geweest in de periode dat ik op Sint Maarten woonde, dat het toen ehm, mis is gegaan. Ik, ik, maar wat de fuck is er in dit land gebeurd? Dat het zo... Ik, ik, ik besef me nog zelf altijd nog steeds ergens niet waarom ik in 2008 het in mijn botte hoofd haalde om terug te keren naar Nederland. Want ik zit er nu nog steeds. Gelukkig ga ik wel weer weg. Dat plan is zeer concreet. Ik, eh, ik heb meerdere aanbiedingen en mogelijkheden om eh, het land te verlaten. Ehm, dat overweeg ik ook, want ik, ik, ben, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Met deze hele fucking kutbende hier in het kutland. En het, dat, dit is niet het land waarin ik verwacht had te gaan leven toen ik op de basisschool zat en werd onderwezen door mijn onderwijzers, later op de middelbare school. Dit staat zo ver van wat ik geleerd heb, van mijn ouders, van school, van mijn vrienden, van mijn... Dit strookt niet. En ah, daar kan ik me heel kwaad om maken soms. Net als dat ik me kwaad kan maken om het feit dat ik nog steeds ruzie heb met mijn broertje. Om niks eigenlijk. Ja, om, omdat de man niet inziet dat hij fout zit. Maar ja, goed. Hey. Eh, maar speciaal voor hem draai ik wel even een liedje. Novocaine for the Soul van Eels. Omdat ik weet dat het een van zijn ja, ehm, favoriete nummers is. En omdat ik ergens ook diep van binnen wel weet dat hij deze podcast ook weer gaat beluisteren. Dus, eh, yo, dude, deze is voor jou, man. Life is hard, and so am I. you better give me something so I don't die. van Eels. Novocaine for the Soul. Een fantastisch nummer. En, <coughs> pardon. Ja, ik ben nog steeds een beetje verkouden. Neem me niet kwalijk. Het gaat wel weer weg. Ehm, gisteren was het nog ja, drie keer zo erg als vandaag. Ehm, dus het valt eigenlijk allemaal wel een beetje mee. Ehm, maar ja, omdat muziek gewoon eh, lekker is, eh, dacht ik van eh, we draaien gewoon nog even wat muziek. Waarom ook niet? En, eh, dat gaan we doen met eh, twee nummertjes achter elkaar. We gaan eh, It Was A Good Day van Ice Cube draaien. En daarna Miss Jackson van Outkast. Maar we beginnen met Ice Cube en It Was A Good Day. but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. So hooked it up for later as I hit the dope. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck all night. Called up the homies, and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court, and I'm troubled. Last week, fucked around and got a triple double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday, them boos tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to Show Dog's house, they was watching yo on TV raps. What's the haps on the crap? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of niggas and watch me break 'em with the 7, 7 11, 7 11, 7 even back little Joe. I picked up the cash flow. Then we played bones, and I'm yelling domino. Plus, nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good nigga's house paid. Picked up a girl, been trying to fuck since the 12th grade. It's ironic. I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the supersonic. I felt on the big fat fanny, pulled out the jammy, and killed the poo nanny. And my dick runs deep, so deep, so deep, put her ass to sleep. Woke her up around one. She didn't hesitate to call Ice Cube the top gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion, hit the three wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for murder. Two in the morning, got the fat even saw the lights of the Goodyear blimp, and it went Ice Cube's of pimp. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home, and my pager still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a what the fuck I'm thinking about. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, <laughs> baby mamas, mamas.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 sit. My desolate room. No lights. No music. Just over. Killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I And it all goes away. Sugar van System of a Down. Een heerlijk nummer was dat eh, hier op uh, eh, QFF Radio bij de QFF podcast episode 40. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag dinsdag 9 december 2014. En ja, je luistert nog steeds naar die annoying little fucking prick aan die andere kant van de microfoon. Ik dus. En ja, ehm, we hebben het al over een aantal dingen gehad. En we gaan het zo over nog dingen hebben. Eh, jullie hebben net geluisterd naar wat muziek. Dat waren in de volgorde als volgt. It Was a Good Day van Ice Cube. Dan Miss Jackson van Outkast. En als laatste Sugar van System of a Down. Um, straks meer muziek. Ehm, nu even kort eh, wat andere shabba die ik op internet tegenkwam. Ik, <laughs> ja, zoals jullie weten, ik struin... Ik bedoel, ik ben internet moe, maar ik zoek wel en ik kijk wel. En Een van die interessante dingen die ik tegenkwam was op uh, MSN.com. Um, Russia to conduct observation flights over the U.S. in an attempt to promote transparency in military activities between the two countries, Russia will conduct an observation flight over the United States as part of the Treaty on Open Skies between December 8 and December 13, Sergei Ryskov, head of Russia's National Nuclear Risk Reduction Center, said Monday. The flight will be launched from Travis Air Force Base in California and cover a maximum range of 2,640 miles. A group of U.S. specialists will also board the Russian aircraft to monitor the flight and to ensure that norms of the Treaty are not violated. Nou, met andere woorden, dit is, dat is iets dat ook al een keer in het eh, ehm, topic over ehm, het gedonde in de voortuin van Rusland voorbij is gekomen. Er is een, een soort verdrag eh, en Amerika mag ook over Rusland heen vliegen. Rusland ook over Amerika heen. Eh, het, is eigenlijk allemaal, wordt, wordt, wel heel erg opgeblazen. Maar als je kijkt naar de hele situatie. En ik heb het gisteren in de, in de, in de podcast van gisteren ook benoemd. There's something coming, people. Echt, geloof me. Dit is, het zijn geen spelletjes meer. Eh, de, de speldenprikjes, dus de bommenwerpers die hier boven Noord-Nederland opduiken. Russische bears zijn het geloof ik. Die speldenprikjes werden steeds frequenter. En toen opeens ging de NATO... Eh, het is een spelletje dat al veel langer speelt. En het jeukt. Het is als een kat met vlooien. En dan brengen we weer bij onze kat, Spock. En we noemen hem Spock omdat hij een stukje uit zijn oor mist. Die zie je gewoon aankomen lopen. Dat is een straatkat. Hij eh, blijkt al een paar jaar op straat te leven. Volgens mensen die hier ook wonen. We zijn hem gaan voeren. We hebben hem binnengehaald. Hij komt eten. En gisteravond was hij <laughs> ook. En dat was heel grappig. Echt, ik wilde gaan slapen om kwart over één. Of half twee. De gordijnen dicht doen. Of nee, die waren al dicht. Ik wilde het licht uitdoen. En ik bukte. En toen zag ineens onder het gordijn zijn kopje zo. Tussen het gordijn doorgluren. En hij is heel bang voor andere mensen. Maar hij vertrouwt ons wel. Eh, maar als we bijvoorbeeld bezoek krijgen en hij is hier toevallig, dan eh, vlucht hij ineens, dan wil hij weg, dan raakt hij in paniek. En, maar het is zo'n lief diertje. Hij is vandaag nog niet geweest, We eh, hopen dat hij straks komt. Soms komt hij wel eens vaker een dagje niet, want ja, het is een straatkat, een zwerfkat, die doet zijn eigen ding. Hij, hij heeft hier wel eens geslapen, maar dan een paar uur en dan overdag of s'avonds. En hij wilde nooit echt lang blijven. En dat vond ik altijd wel jammer. Ik dacht van, ja, ehm, hè? Eh, die moet je toch helpen, zo'n diertje? En eh, nou ja, dat hebben we gewoon gedaan. En eh, wat hij ons teruggeeft, dat is ook echt gewoon een... hoe moet je dat zeggen? Hij, ehm, hij geeft ook echt een soort liefde terug of zo. Dat is echt heel prachtig om te zien, dat diertje. We houden echt van hem. En ja, Spock heet hij dus, omdat hij een stukje uit zijn oor mist. En, eh, eh, maar het is, <laughs> het is zo'n leuk beestje. En eh, ik word er gewoon nog vrolijk als hij komt. En dan, dan zie je hem een dag of anderhalve dag niet. En dan plonk, ineens springt hij weer in de vensterbank buiten. Gaat hij zitten gluren. En hij heeft echt zijn voerplekje We hebben ook een kleedje voor hem, warm. En een, we eerst een doos om te kijken of hij dat wilde. Of een mandje. Of een, ah, dat vindt hij allemaal nog toch een beetje eng. Maar het wasrek, dat vindt hij wel heel interessant. Daar gaat heel te onder liggen. <laughs> maar goed, genoeg over onze kat. Ehm, ja, eh, even eh, dat, dat, ja, die Russische vluchten en Amerikaanse vluchten, dat hebben we net gehad. Dan was er weer een, een Belgische markier van de ING die eh, dood is. een raar verhaal ook. Dat was ik gisteren geloof ik. Ik heb het ook wel op mijn Twitter gezet trouwens. Voor de mensen die de, de insiders kennen, mijn uh, Twitter kanaal. Die geef ik niet zomaar bloot of cadeau. Daar moet je wat werk voor doen. Dan moet je even <laughs> op QFF gaan kijken. Dan vind je het vast wel. Um, nou ja, um, daar vond ik nog een, eh, een grappig filmpje over een, eh, een, eh, een dude die echt heel, buitengewoon brutaal tegen een agent doet. Maar die agent blijft ijzig cool. Ik wil jullie dit filmpje eigenlijk even laten horen. Luister even mee. This is Mike Louie reporting for Film and Police Portland. I'm here with Bob behind our Injustice Center. And there's some uh, riot cops over there having lunch, and we're going to have a nice discussion with one of them. I hope that's not Heffley over there, because I like him. Excuse me. Pardon me. I'm just curious, are you one of the officers that tossed the flashbang grenades on the 29th? Was that you? No? D- does the fat guy there with, with the heart condition look like somebody that needs to be dispersed? Because when you guys tossed those grenades, there was like four people out in front, all by themselves. No comment? Geniaal. Hij blijft schreeuwen, de filmen. de man die vragen stelt. No. Maar die agent zegt niks. Hij geeft geen kick. No comment. Just doing your job. Nice stare. I bet you wish I didn't have a camera on you, didn't you? Seriously, Does this guy look like he needs to be dispersed, standing with three people? Was it fun to wait 15 seconds to rush a crowd in reckless endangerment of everyone's life there? Hundreds of people, blind, stumbling over each other? Did you enjoy yourself? Hundreds of people. Uh, drie, zegt hij net nog. No? Not fun for you? Die <laughs> agent zegt niks. We're gonna find out who did that ijzig koud. Het staat op mijn Twitter, dit filmpje. should go home and Google Title 18, subsection 241, conspiracy against rights. You're guilty of a fucking felony. Yeah, you man, it's a fucking felony, man. It's a conspiracy. I hope you get prosecuted and hang on that. It's a 10 year prison sentence. Hank. But since we have two tiers of justice in this country, nothing's gonna happen to you. No, nothing's gonna happen to you trash. either, you fucking fat guy with How'd the video camera. That, Bob? Did you like having Oh man, it's echt annoying. No, I thought that was pretty fucked up. This is the fat guy, right? You a... React, too. Yeah. Bye bye now. Fucking Eric I'll see you Cartmans. Dit zijn echt gewoon twee Eric Cartmans die dus een politieagent filmen. En die man is de rustigste pauze te houden. Geeft geen krimp. echt geen krimp. Nou, hey, zo zou een Nederlandse agent ook moeten functioneren. Gewoon niet moeilijk doen als, ehm, als iemand een keer een cynische of een sarcastische opmerking maakt. Dat moet best kunnen, man. We leven in een land wat pretendeert zo'n vrij land te zijn. Goed, interessant stukje. Zometeen heb ik nog een, een, een, een, ja, een satelliet, een ruimtesatelliet die je zelf kan bouwen. Daar heb ik zometeen nog wat meer informatie over. En eh, we gaan nog even een stukje luisteren van eh, George Carlin. Een mooi stukje wat ik tegenkwam, wat ik ook geretweet heb. Dan was er nog de Waterfall eh, Street Art in New York. Die vond ik via een retweet van Erik de Vlieger. dat is iets van Banksy. Heel erg mooi gemaakt. Daar wil ik het eigenlijk zo meteen ook nog wel even over hebben. En ja, zo kom je allemaal wat tegen op internet en ook op QVF. En daarom bestaat deze QVF podcast ook. En eh, nou ja, reden te meer voor eh, eh, het feit dat de prachtige tune gemaakt op Permutter 0 toch maar weer eens even uit het stof <coughs> gehaald moet worden. QFF 666 all about information. Yeah, it's all about fucking information. Eh, ja, die tune, of jingle is het eigenlijk, die moeten gewoon af en toe, want de tune, kunnen we even, de, tune is eigenlijk deze. Hè, waarmee het programma ook begon, zo straks. het viele Bloemendaal in het Engels. In approximately one minute from now, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. For our listeners in Holland. Oh, oh, onderbreek ik daar zomaar Philip Bloemendaal, maar potverdorie, dat kan natuurlijk niet. Nee, um, goed, die, dat is de tune. De jingles QRF. Zijn dit? 666. It's not what you think it is. En natuurlijk deze. QRF Radio 666. It's all about information. Jammer dat de 66.6 niet op de FM zit, hè? Want Radio 666 QFF Radio 666. Het klinkt ook wel gewoon duivels nasty. En duivels nasty, dat brengt me dan bij het volgende liedje wat ik wil gaan draaien. Nas, nasty. Eh, if I rule the world. Ja, want als ik de, de baas zou zijn van het journaal, zoals ik kinderen, voor kinderen zong. Maar naast, nee, hij zegt het wel mooi eigenlijk. Ik ben het wel met hem eens. Geniet mensen. Nas en Lauren Hill met If I Rule the World. Imagine. life. I wonder, will it take me under? I don't know. Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing, fashion, designer clothes, lacing your click up with diamond rolls. Your people holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be if you could be mine, we both shine? in these last days until where to be paradise like relaxing. Black, Latino, and Anglo Saxon. i'm exchanged the range. Cash, lost tribe and Shabazz. Free at last. Brand new whips to crash. Then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew. How we do. Trees for breakfast. Dime sexes have been stretches. So many years of depression make me vision the better living. Type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies. History's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child. Seeing things like I was controlling. Click rolling. Tricking six digits on kicks and still holding trips to Paris. I civilize every savage. Give me one shot, I turn tripe life to lavish. Political prisoner, set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I think Coretta Scott King, mayor of the cities, and reverse things to Willies. It sound foul, but every girl I meet to go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa. Africa. Imagine that. shine. If I story how the thugs live and worry. Duck down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes go down out of state. Wait, I had to let it marinate. We carry weight, trying to get laced. Flip the ace, stack the safe. Millionaire plan to keep the gap with the cocked hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips, be poor or rich, still nobody want a nigga have a shit. If I rule the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or beef felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be if you could be mine, we both shine? If I times. If I ruled the world, imagine that. I, free all my sorrow. If I'm not baby, black diamonds and diamonds. Could it be if you could be mine? We both shine. If I ruled the world, still living for today in these last days and times. If I ruled. I rule the world. I love them, love them, baby. Ja, dat, eh, dat moet natuurlijk niet, hè. Dat ik de knopjes te laat ga bedienen. Ah! Maar u hoorde even wat pianospel van iemand anders. Dat was niet de bedoeling. Want ik wilde eigenlijk een ander liedje laten horen. Namelijk het nummer Peaches van The President of the United States. Maar ja, alles lijkt even eh, te haperen. Op het moment dat je de techniek het hardste nodig hebt. Dat is toch eigenlijk best wel triest. Techniek laat me toch niet in de steek, zou je dan willen zeggen. Maar goed, ehm, ik hoop het beste er allemaal van. En dan knip ik mijn vingers en dan... Ja, Peaches van de Presidents of the United States. country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. just like beaches. Man. Dat waren de Presidents of the United States of America. Of is het alleen maar de Presidents of the United States? Let me look that up. Nee, Presidents of the United States. I can't find anything more... Ah, nee, het is wel of America. I'm right. Ah, eh, eh, ik wou net zeggen, ik heb zo'n cd. En op die voorkant staat met zo'n ik probeer even fotografisch. Hè. Ik, ik, mijn geheugen zegt dat het iets met zo'n lettertype is van een typemachine. En dan staat er de president of the United States of America zonder spaties met iets groens eronder. Iets met bonus anniversary edition of iets dergelijks. Dat is het zeg maar dingetje wat ik ervan heb. En dan daaronder zit een foto van een dude met een viool en een gast met een saxofoon. Die zit op zijn heuken zo gehukt, en een, gozer met een trompet. Maar dat, dat zijn niet echt, dat lijken dieren of kikkers of weet ik veel, what the fuck. Met, met vlammekleurige, zoiets staat me voor de geest. Maar pin me er niet, niet op vast. Maar volgens mij is dat zeg maar ongeveer hoe die voorkant van die hoe ze eruit ziet. Ehm, <clears throat> dat doet me dan ook gelijk denken aan de butthole surfers. Ik weet niet waarom. De, de, presidents of the United States of America. Eh, die hadden min of meer. Oh, jezus, ik maak het geluid zelf. Het klinkt wel heel vaag, die muis van mij. die, die hadden ook een soort. ja, hoe moet je dat zeggen? Tegenstelling. Of nee, nee, helemaal verkeerd. Een, een concurrent, nee, ook niet. Maar het leek erop. En die band heette de Butthole servers Ik, eh, ik kan me nog wel op MTV s'nachts van die eh, rare late clipjes <laughs> herinneren. Dat schiet, nou, hoe lang geleden zal dat zijn? Ik denk dat je dan toch echt wel praat over jaren 90. Ik denk echt wel 93, 94, weet ik veel. En in ieder geval, er waren een paar echt te vage nummers van die gasten. En eh, onder andere was een nummer eh, van het album Electric Larry Land. En Larry doet me dan ja, direct denken aan het eh, geniale spel <laughs> Larry. En er stond zo'n nummer op, dat heette Pepper. En dat is denk ik ook wel hun meest bekende nummer. Ehm, ik zou zeggen, eh, eh, ga maar gewoon genieten. Want ik kan er wel over praten en lullen, maar eigenlijk moet je gewoon luisteren. my Some will die in hot pursuit while sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can knife while arguing in traffic. Flipper died a natural death. He caught a nasty virus. Then there was the ever-present football player rapist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Holly caught a bullet, but it only hit his leg. Well, it should have been a better shot. Got him in the head. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes. The images it shows. Dat waren de Butthole Servers met het nummer Pepper. U luistert naar de 40ste episode, de 40ste aflevering van de QFF podcast series, de regular QFF podcast series. Mijn naam is Baphomet, dit is vandaag 9 december 2014. En eh, ja, we hebben net al de nodige ja, zooi uit de media besproken. En er waren een aantal dingen die ik eh, nog even met u wilde bespreken. Eén van die dingen, dat, dat was eh, een stukje van George Carlin. My Message to the Killers. Ik kwam het van de week weer tegen. Ik ken het al van vroeger, maar ik vond het zo mooi dat ik dacht van ja, dat moet ik toch echt wel even met jullie delen. Dus eh, ik zou zeggen, ga gewoon even luisteren naar good old George Carlin. Detainment. Here's my message to the killers. If you're looking for some form of perverted attention and publicity, I can't help you. But if you just want to kill a lot of people one by one, I'm your guy. Here's how you can maximize the time it will take the police to apprehend you. Make sure your victims are not all the same types. Kill a variety of people tall, short, rich, poor, male, female, young, old. But don't kill them in any particular order. Do two old men in a row, then do a young woman, then a teenage boy, Mix blondes and brunettes and long hair and short. Don't bother with prostitutes. Vary the locations where you grab your victims and vary the times of day. Try to do your work in heavily populated areas where there are more murders to begin with. If at all possible, travel around the country and kill each victim in a different state. Never kill two people in the same city within a year. And don't travel in a straight line. Randomness is your greatest ally. Kill each of your victims in a completely different manner. Do some really weird ones, then do some ordinary ones. Sexual, non sexual, ritual, non ritual. Don't specialize. Patterns are your enemy. Dispose of the bodies as far from the murder sites as possible, always at least a hundred miles. Bury some, burn some, and dissolve others in lime and acid. If you encounter any chance witnesses to any part of the killings or the disposals, they should be killed and disposed of with a minimum of fuss, and be sure to dispose of them separately. When driving to the murder, or especially the disposal sites, be careful not to break the law or have an accident. Use cash for everything. Don't stay in motels. Drive a late model van type vehicle you can sleep in, and don't park it where the police might be expected to patrol. Have a large food supply and eat in the vehicle. If possible, change vehicles after every murder. Don't write notes to the police or taunt them in any way. It's dumb. Don't save newspaper clippings. Don't even read the newspaper accounts. Don't keep souvenirs from any of the victims. And start watching the CSI shows on CBS and the Law and Order shows on NBC. Every now and then, you'll pick up some piece of information that will help you avoid mistakes. Be smart and stay alive. Echt geniaal. counting on you. Deze man is echt geniaal. Hij was geniaal. <laughs> Hij is dood. Hij is er niet meer. Maar it was really, he was a really fucking great person. Nee, serieus. Wat George Carlin heeft gedaan voor humanity en de mens. Met zijn vele, vele humoristische shows. Dat is echt, gaat... Eh, ja, ik, ik ben een groot bewonderaar van deze man. Ik kan niet anders zeggen. Nou, een van die andere dingen die ik nog even met jullie door wilde nemen. Dat was eh, how to build a tiny space satellite that you can build and launch yourself. Ja, mensen kunnen nu allemaal onze eigen satelliet bouwen. Luister en huiver. Het is een YouTube filmpje van Stephen Murphy. Eh, hey, and welcome to another episode. Right luister. Interview innovative makers and entrepreneurs. And today we've got Sandy Antunes, author of DIY Satellite Platforms. He's going to talk about his book and building sat and how you can actually build a satellite. So, Sandy, welcome. Thanks for joining us. Thank you. It's good to be here, Steve. So, so tell us, uh, you you recently wrote a book um, for O'Reilly Media, DIY Satellite Platforms. Uh, what is that book exactly? Uh, the book is the culmination of a series of mistakes, attempts, and home built satellite building. The idea is I made all the mistakes so no one else has to and figure out how to build your own satellite in your own basement and documented it. That's really cool. So this is the first of four series? Right. The first one is about building the satellite and then in the second one about how to test it for rocket launch because and for space because space is a hostile environment, vacuum is tough, but it turns out the rocket launch is where most satellites fail. So the second one's about how you can convert an orbital sander to a shake rig and how you can make a vacuum chamber out of a uh, pressure cooker and all the things you need to make a space test chamber in your basement. Really cool. So how did you get into this? Um, I was doing science writing. My background is as an astronomer, and I'd done some satellite operations for NASA for some time, but I'd never actually built stuff. And when I was doing science writing, Interorbital announced the $8,000 TubeSat kit. And so my thought is, wait, they're including a launch for $8,000 schematics and a launch. So for midlife crisis, do I want to get a motorcycle or build a satellite? Obviously, you know, I can guess how most of the people listening to this are going to decide also. <laughs> um, and so when that happened, uh, I decided to see if we're really in a new space age where you can actually make your own personal satellite. And so I started making it in my basement and then documenting it. I called it Project Calliope after the muse, um, because it's going to convert the ionosphere to music. Okay, cool. And, and so oh, it's, it's going to beam yeah. that down. Oh, that is awesome. So well, it's like going to the ocean. You know, you hear the waves. If you close your eyes at the ocean, you hear the waves. You get a feel of the ebb and the flow and what's going on. But we don't know that for space. So my thought is let's convert orbit to sound so people get a sense of the rhythm of space. Nice. So I mean, because you, you, obviously you have technical training, you're an astronomer, you're a science writer, but you didn't have hardware experience before this. But it was something that you could go down in your basement and actually build and learn. And I don't think you're a dot com millionaire. I mean, you might be. Correct me if I'm wrong. But I mean, this is no, this, no, no. <laughs> this technology is so affordable now that someone who's dedicated could actually build an actual spacecraft. I mean, that's yes, and you don't even have to be that dedicated. It really is down to the hobbyist level now in terms of building it. Um, there's just so many tools, so much support in the maker community. Um, the schematics for the PCBs are out there. There are web companies that you send the plans to and they'll send you the boards. You know, this satellite has four main boards plus the instrument and each board you could get made by a one-off PCB fab for 40 bucks. So we're, we're away from the old, old day when you had to be an electrical engineer and lay out copper traces and dip things in baths. And now it's like kits. It's you get the pieces and the job of the builder is designing and integrating parts that you can get. And you know, you've heard about 3D printers. Now, if you want to ja, make a payload, this guy has the most annoying voice. Hij heeft een hele printer. irritante stem. Maar in zijn filmpje legt hij wel, en het filmpje duurt 27 minuten. Ik zal jullie dat niet uh, eh, 27 minuten lang aandoen. Maar in het filmpje geeft hij wel schematisch echt geniaal weer hoe, hoe je zeg maar echt met eh, minimale investering je eigen satelliet kunt bouwen. Eh, het zijn wel mini satellieten, het zijn, niet hele grote satellieten. Maar je kunt met zo'n satelliet wel dingen doen. En <clears throat> dat vond ik wel interessant. Daarom eh, even wat aandacht ervoor. het staat op mijn Twitter. Ik heb het niet eens op QVF gezet. gewoon omdat ik... ja, eh, wat ik al zei, ik twitter af en toe wel eens wat. En eh, nou ja, dat is dan het enige wat ik zelf aan uitspatting ook doe. Eh, wat wel ander interessant iets was, ik haal het wel even eerder aan. Ik las het op Zero Hedge. 52-year-old Belgian Geert Tech, a private banker for ING, voor de ING, who managed portfolios for wealthy individuals, was described as an impeccable, sporty, cared for and successful, and so as Vermes reports, after disappearing a month ago, the appearance of his body off the coast of Oostende is surpunted by riddles. Um, nou ja, mysterieuze dood van Geert Tak, een, private bankuur, eh, bankier, bankuur, oh, eh, bankier, die werkte voor de ING opmerkelijk verhaal. Hij is al de 36e bankier die in eh, vrij korte tijd het loodje legt. En dat vind ik toch wel opmerkelijk. En eh, ook even wat aandacht daarvoor. Er is een topic op QFF, dat eh, louter en alleen maar gaat over die dode bankiers die het hoekje omgegaan zijn. Ja, het vond ik wel interessant. Ehm, dan is er nog het, het, verhaal over NASA's Tabaskan Enigma. ja, dat is yeah, an unusual mound on Mars. Um, ehm, the, ik kan wel even een kort stukje voorlezen. This one's for real. Forget the faces in the pyramids. An odd boil on the face of Mars has scientists scrambling for an explanation. The weird circular blemish, some two kilometers in diameter, recently appeared in an image beamed back from NASA's Mars Reconnaissance Orbiter. Science Hijacked, um, it leaped out at the camera in an area otherwise unusually smooth for the red planet. And that in itself could be a clue. Now, is it a photo, a satellite photo? It looks like a circular island surrounded by a sea uh, of smooth looking lava flows. A NASA statement on the Athabaskan Enigma reads it's just speculation at the moment. It will not doubt, or it will no doubt occupy geologists for some time to model the possible cases. Er is ook een filmpje op eh, YouTube. Kunnen we even kort kijken of daar geluid bij sure. zit? In Athabasca ja, lava flows. What is this enigmatic landform? The circular feature is nearly two kilometers wide. It looks like a circular island surrounded by a sea of smooth-looking lava flows. The Athabasca Smooth region contains some of the youngest lava flows on Mars. Therefore, it is highly possible that volcanism played a role in creating this feature. Perhaps lava has intruded underneath this mound and pushed it up from beneath. It looks as if material is missing from the mound, so it is also possible that there was a significant amount of ice in the mound that was driven out by the heat of the lava. There are an array of features like this in the region that continue to puzzle scientists. We hope the close inspection of this high rise image and others around it will provide some clues regarding its formation. Ja, eh, vaag is het wel, zeg maar. Ehm, ik, ik zou alleen maar willen zeggen. <coughs> Pardon? Ik zou alleen maar willen zeggen. Onderzoek het zelf even. Er staat nog een filmpje op, die gaat nu automatisch aan. Ga het zelf even bekijken. Ehm, dat staat eh, ook op mijn Twitter. Ja, dan moet je toch echt even op QFF kijken. Insiders weten het wel, wat mijn eh, Twitter-account is. Maar het staat ook echt op QFF. Ehm, ik noem het om specifieke redenen even niet in deze podcast. Eh, het is tijd voor een muziekje. Ehm, dan ja, moet ik eventjes denken. Eh, waar hebben we zin in? Nou, in wat goede muziek, zou je zeggen. Ehm, dat hebben we ook wel. Namelijk een nummertje, ja, waarom ook niet uit de jaren 90 is het denk ik. Master of Puppets van Metallica. Geniet. Música ze ook in de eeuwige top 1000 van Veronica voorkomt. Die eh, sinds 5 december van start is gegaan op Radio Veronica. Master of Puppets van Metallica. Heerlijk. Hier in de Q5 podcast nummer 40 op Q5 Radio. Mijn naam is Pavel Met. Het is nog steeds 9 december 2014. 21 uur 52 is de tijd die de klok slaat. Ja, scherp. Of niet. Of waren die uh, pedis pinda's die ik net at gewoon te scherp. Ik denk dat het laatste. Want ik zelf, eh, hmm, nou ja, we zijn inmiddels ook alweer uh, twee uur denk ik. Even kijken hoor, ik zal eens even kijken hoe lang loopt de podcast eigenlijk al. Twee uur en twaalf minuten. Bijna twee uur en dertien minuten. Wat? Ik, zo waar ik spreek, twee uur en dertien minuten. En een beetje inmiddels alweer. Um, ja, de tijd gaat hard. Um, er zijn nogal wat dingen die we kunnen gaan bespreken. Maar ik wil ook eigenlijk nog weer wat overhouden voor eh, de podcast van morgen. Of overmorgen. Nummer 41. Hè? En ehm, ik zit eens even te kijken. Die cocaïnefondst op de Westerschelde vond ik ook wel opmerkelijk bericht. Niet echt op Kiev heb gepost. Maar ik las het in het nieuws. Aan een boei. Vastgebonden. Echt vet ingenieus. Als je het mij... Eh, vraagt. En eh, de straatwaarde eh, bedroeg ongeveer 50 miljoen euro. Dat is een hoop geld. En eh, daar draai ik dan nog wel een plaatje voor, voor die 50 miljoen euro. Dat doe ik dan tijdens mijn Magic Carpet Ride. Samen met de Steppenwolf. meisjes vragen om een eh, magische eh, vlucht op een eh, tapijt. Dit hoef je anno 2014 niet mee te doen, beste mensen van Steppenwolf. Ik weet eigenlijk niet hoe, in hoeverre de band nog compleet is, als ze überhaupt nog compleet zijn en of bestaan. Ik natuurlijk dat de helft van de bandleden inmiddels niet meer is. I would know, because I don't know jack shit about Steppenwolf. Nou, is natuurlijk een grapje. Ik weet wel wat over Steppenwolf, maar eh, <clears throat> niet zoveel als ik zou moeten weten om een antwoord paraat te hebben op de vraag of de band überhaupt dus nog compleet is. Maar dat terzijde. Um, welkom terug bij eh, de QVF podcast, episode 40 alweer, de 40ste aflevering van de reguliere podcast. Eh, en dat benadruk ik telkens, omdat er natuurlijk veel meer um, q podcast episodes zijn inmiddels. Maar u bent inmiddels ja, als u aan het luisteren bent. Eh, dus aan het luisteren naar de reguliere eh, podcast eh, van de QFF podcast series. En dit is de 40ste aflevering daarvan. QFF 666. It's not what you think it is. No, it's not. Really. No, it's not what you think it is. Het is niet de regular radio show. En het is ook geen habbe habbe radio show where, we praise the word of the Lord. Nee, dit is de QFF podcast en ehm, dit is de veertigste aflevering van dus de normale podcast series. En ehm, we hadden het net even over eh, onder andere eh, de waardige vondst van een aantal smokkelaars die dus eh, cocaïne aan een boei vast hadden gebonden. En dat deed me eigenlijk ook gelijk denken aan het verhaal van de smokkelaars die werden gepakt in Schotland was het geloof ik. Je met een van de ingenieuze actie eh, cocaïne aan boord van een schip met een onderwaterscooter wilde... Het was echt dat ik dacht van wat de hel. ze gaan steeds verder in, in hun eh, madness om eh, drugs te smokkelen. Goed, <clears throat> ik heb uh, gisteren trouwens nog wat leuks en goeds gedaan. tenminste, niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik vond het gewoon echt leuk. Ik heb een kerstboom opgebouwd, vrijwillig. Eh, als vrijwilliger, dat doe ik, uh, heb ik vorig jaar ook gedaan eh, in een thuis voor oudere mensen uit Suriname, Indonesië, de Molukken. ook uit Nederland. Dus het is, dus een, is dus, een bewust heel erg gemixt en dat is heel erg leuk. En um, we hebben de kerstboom opgebouwd, dat was in Groningen. En ehm, ja, het was gewoon eh, heel, het was heel gezellig en eh, leuk. Het was maar een heel klein groepje mensen van diverse generaties en diverse eh, komaf die daar samen op twee plekken een, weet ik veel, vijf, zes meter hoge, misschien nog wel hogere kunstkerstboom hebben in elkaar gezet en daarna hebben opgetuigd. En dat heb ik meegeholpen. Dat vond ik erg leuk om te doen. Vooral omdat ik dan weet dat ik het doe voor mensen die daar heel erg blij van worden. Dat er een grote kerstboom staat en eh, niet omdat ik zelf zoveel met kerst heb hoor, want dat, dat is het, het, tegenovergestelde is, eh, is waar. Ehm, waarom het is dat ik zo weinig met kerst heb. Dat is misschien ook wel omdat ik een beetje pff, wars ben geworden. Misschien ook wel van alle commercie. En commercie is niet per se slecht. Ik bedoel, ik heb bij twee van werelds grootste eh, reclamebureaus gewerkt. En daar werk ervaring op gedaan. En ehm, ik heb dus wel een aardig kijkje in de keuken kunnen nemen. En ik kan ook wel, zonder arrogant te zijn van mezelf, stellen dat ik wel weet waarover ik praat. Maar ehm, ja, commercie is ook, het zuigt ook heel hard, zeg maar. Dat is dan de keerzijde van mijn werk geweest. Dat ik dan campagnes heb gemaakt of aan, mee heb gewerkt aan campagnes. Waardoor in een later stadium vrienden van mij hun baan verloren. Terwijl ik dat eigenlijk op het moment dat ik de campagne maakte al had kunnen weten. En dat zijn al verrange dingen. En eh, daar ga je dan wel eens over nadenken. En dan, besef je gewoon dat het allemaal eigenlijk niet zo makkelijk is. Als dat de meeste mensen graag zouden willen eh, dat het is. En de meeste mensen die denken ook dat het zo makkelijk is. Omdat ze in mijn ogen gewoon worden gebrainwashed door bullshit en bullcrap tv. En daar is echt veel te veel van. maar ja, goed, goed. Anyways. Ehm, als je dat zegt in Nederland, dan ben je tegenwoordig al gewoon eh, een potentieel uh, figurant om eh, even een bezoekje aan de dokter te gaan brengen. En daarom maar een nummer van Van Halen. Een van mijn andere vele favoriete bands. Want ik heb nogal wat favoriete bands. Maar Van Halen is by far een van de bands die ook hoog in die top 10 van favoriete bands staat. En ehm, Somebody Get Me a Doctor lijkt me wel een, nummer. Uh, is niet zo bekend van Van Helen, maar ja, lijkt me een goeie. Zo eh, Somebody Get Me a Fucking Doctor. somebody get me a fucking shot, man. It's annoying not to have a shot. Nee, eh, dat was gewoon een heerlijk nummer. Minder bekend van eh, Van Halen. Ik denk niet dat heel erg veel mensen eh, bekend zijn met dit nummer. Maar desalniettemin, ehm, wel een van mijn favoriete nummers van deze band. Ehm, de meeste mensen zullen nummers noemen als ehm, Running for the Devil, Why Can't This Be Love, Jump, Panama. Um, ik snap het. Ook allemaal erg mooie liedjes, stuk voor stuk. Maar niet zo mooi als eh, Somebody Get Me a Doctor van Van Halen. En ehm, daarom dus ook even... Eh, ja, dat ik dit nummer eh, gedraaid heb. En datzelfde heb ik ehm, ja, eigenlijk wel met meer liedjes. De, Doors bijvoorbeeld. ik kan me nog een trip herinneren. Toen gingen we naar Barcelona in een auto. En we reden ergens in Zuid-Frankrijk in Nîmes. En ehm, we draaiden toen eh, in een Volkswagen Polo. Het zal 2001 geweest zijn. Dat is inmiddels alweer 13 jaar geleden. Eh, het was ochtends vroeg. We waren om 9 uur de vorige ochtend vertrokken in eh, Groningen. En het was in de ochtend dat wij ehm, langs Nîmes reden. Onderweg naar Barcelona. Het was echt vroeg in de ochtend, 6 uur denk ik. Misschien nog wel iets eerder. Maar de zon was al op aan het komen. Het werd al licht. En ehm, toen draaiden wij eh, onder, ja, op het moment dat we over de ring onder een tunnel doorgingen. Eh, met een enorme mooie panoramic view draaiden we het nummer LA Woman. En ja, stel je dat maar even voor. En luister gewoon. En dan snap je wat ik bedoel. LA Woman van The Doors. legendarisch, fantastisch nummer. Ik kan niet anders zeggen, LA Woman van de Doors. En vooral, ja, Jim Morrison is, ik, denk ik, hier echt op dit album op zijn aller, aller, aller, allerbest. Zijn rauwe stem, de blues, de, de, de, de. dit album heeft, begrijp me niet verkeerd, ehm, dit album herbergt nogal wat nummers. Ik bedoel, luister even mee. We skippen er even doorheen. The Changeling. Dat is niet niks. Dat is echt een dikke, vette hit van The Doors. Die staat ook op de Best of The Doors. Deze ook. Love Her Madly. Another fucking big hit van deze gasten. Iedereen kent het. Ik bedoel, we kunnen lang over dubben. En, maar echt, what the fuck. Eh, deze ook. Been down so goddamn fucking long een hit staat ook weer op de best of. Tenminste, op, ze hebben meerdere best of, maar... Ja, sorry hoor. Ook deze. Cars His By My Window. Dus dit nummer is ook bekend. Nou, L.A. Woman, L'America, die kennen we eigenlijk ook allemaal wel. The Hyacinth House. Luister, ook bekend. Dit hele album is fucking briljant. Crawling King Snake, de volgende. Is vet veel gebruikte sample in de hip-hop trouwens, dit. Maar dat tezijde, dat is wel met meer van hun muziek gebeurd. Ja, ook, is ook bekend. The Wasp, Texas Radio en The Big Bead. Kent ook iedereen. En dan deze. En misschien moet ik deze gewoon even helemaal draaien. Riders on the Storm. Ik krijg kippenvel. Iedere keer weer. Al sinds dat ik een fucking klein kind ben. Van drie, twee, drie was ik. Toen denk ik voor het eerst bewust dit nummer luisterde. Mijn vader zette het op op een plaat. En ook als we onderweg waren in de auto, en het was op de radio, dan zette mijn vader de, de radio altijd harder. En voor altijd blijft dit liedje daardoor aan hem en aan mij gekoppeld voor mij. Riders on the Storm. En het mooie is, dit liedje gaat ook over Jim en zijn vader. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Althans, dat is wat intiemie zeggen dat het over Jim en over zijn vader gaat. Maar goed, luister, ik zal het verder niet verneuken met mijn stem eroverheen. His brain is squirming like a toad. the storm. Riders on the storm. Into this house we're Het regent en het onweert niet in de studio hier waar de Kielvef podcast wordt opgenomen. Maar oef, wat is dit een prachtig, onwijs mooi liedje van de Doors. Riders on the Storm. En daarmee wilde ik eigenlijk alleen maar even aantonen dat het een fantastisch album is, LA Woman. Want de Doors hebben natuurlijk, ik bedoel, Light My Fire. Als je dat is denk ik wel waar, waar, heel veel mensen automatisch aan denken. Maar dat vind ik niet hun mooiste liedje. Ik had toevallig net met mijn eh, partner, met mijn vriendin erover. Ik vroeg haar, wat vind jij het mooiste liedje van de Doors? Eh, ik, zei, ik zei voor die tijd van, ik vind Riders in the Storm en LA Woman. Die twee liedjes, daar gaat het voor mij een beetje tussen. Welke, welke ik het mooiste vind. Maar dan ga je goed nadenken. En dan zijn er <laughs> eigenlijk nog zoveel mooi. Eh, die heel erg mooi zijn. En dat vind ik wel eens mooi. Want People Are Strange vind ik bijvoorbeeld ook. En nu lijkt het net alsof deze podcast een fucking door special aan het worden is. Naar, eh, want hoe lang loopt die podcast inmiddels al? <laughs> Twee uur en 45 minuten. Maar ja, we hebben nog wel even tijd. En ik wil best nog wel eigenlijk. Ik bedoel, waarom ook niet? Waarom gaan we niet ook op, in de podcast gewoon een beetje op de muzikale toe? We hebben net al heel veel dingen besproken. Waarom niet even wat muziek? Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo, eh, niet zo gek idee om... Eh, een, nog een nummer van de Doors te gaan draaien. Namelijk het nummer People Are Strange. Omdat de tekst zo ongelooflijk mooi is. Luister. When stranger, faces look ugly. When you're alone. Women sing wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. no one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. when No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. yeah. Dit is ook zo'n legendarisch stukje dit. Sorry, ik moet even doorheen lullen, maar dit is zo legendarisch. als je raar bent. Als je toch een rare vogel bent. En mm, nou wil ik mezelf <laughs> niet echt normaal noemen. Maar veel mensen zouden mij een rare vogel noemen. Ja, ja, daar ben ik vrij van overtuigd. Dat veel mensen dat zouden doen. Ja, are strange. Ja, no one remembers your name. I know. But I don't care. I don't fucking care, man. I don't give a shit. Echt niet. Maar dat is het leuke. Maar als ik dan die tekst hoor, denk ik, ja, dat, ja, mm-hmm. voelt toch ook wel enige ja, verbondenheid met het feit dat dat liedje gaat over rare mensen. <laughs> ja, dat klinkt raar, maar dat is wel gewoon waar. Ehm, ja, we zijn 2 uur 48 minuten, bijna 3 uur onderweg kan zeggen, ik ga nog een liedje draaien. Dat kan ik best wel doen. En dan moet ik wel, dan moet ik wel gewoon een goed liedje pakken, vind ik. En dan moet ik, dan moet ik niet zomaar de eerste de beste bullshit draaien. Een andere favoriete band van mij is namelijk de Red Hot Chili Peppers. En het nummer Parallel Universe, en eh, ja, daar heb ik toch wel iets mee. Dus misschien moeten we daar maar gewoon even van gaan genieten. En dan zien we daarna wel verder. Yeah, maar dat klinkt heel erg kinderen voor kinderen. We zien het wel. Luister en geniet van dit prachtige lied. nog spelen op Slane Castle in Ierland. Daar was ik bij en dat was echt mega motherfucking cool. het ook gewoon. Pure rauwheid tot kunst verheven. En dat meen ik echt. Ehm, welkom terug bij de 40ste eh, aflevering van de QFF podcast. De eh, reguliere dan. Want er zijn er veel meer. Dat heb ik al genoeg benadrukt. Maar ik kan het niet vaak genoeg benadrukken op QFF Radio. Mijn naam is Pavel Het is vandaag 9 december 2014. Inmiddels 20 uur 34. We zijn bijna drie uur onderweg. En ehm, dat betekent eigenlijk min of meer dat ik het wel eh, mooi genoeg vind. En dat betekent dan indirect weer dat de spreekwoordelijke klok loopt. En dat betekent dan op de beurt van de klok weer dat dat betekent dat we overgaan naar de fantastische, echt legendarische eindtune van de podcast. Namelijk het nummer It Could Happen To You van Miles Davis. Dit was de 40ste aflevering van de QFF podcast series. Mijn naam is Met. Het is vandaag nog steeds 9 december 2014. We gaan naar het einde toe van eh, deze podcast. dat doen we dus met dit muzikale stukje kunst. En ehm, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot de volgende, tot nummer 41. En ehm, slaap lekker voor straks. En mocht je dit overdag luisteren, dan eh, slaap lekker voor later op de avond. Want het kan natuurlijk zijn dat je deze podcast downloadt en terugluistert op je iPod. Anyways, have a good night. thanks for listening. Bedankt voor het luisteren. Thanks. En bye bye.